Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De EU-landen zijn het eens geworden over een gezamenlijk standpunt voor de klimaattop COP29... die volgende maand wordt gehouden in Azerbeidzjan. De landen roepen op om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal anderhalve graad. Volgens voorzitter Hongarije zal de Europese Unie een leidende rol blijven spelen... in de internationale inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken... Nederland wilde kernenergie noemen als middel om de klimaatdoelen te halen... maar daarover werden de landen het niet eens. Oekraïne scherpt de beveiliging aan bij zes ambassades. Daar zou een anonieme brief zijn bezorgd waarin gedreigd wordt met een bom. Ook de ambassade in Den Haag zou een dreigbrief hebben ontvangen. De ambassade zegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen... en heeft contact met de Nederlandse politie. Het dodental van een Israëlische luchtaanval in Libanon is opgelopen tot 21. Eerder werd gesproken van 18 doden. In een dorp in het noorden van het land werd een appartementengebouw geraakt. Meestal neemt Israël Beirut en het zuiden van Libanon onder vuur... omdat Hezbollah daar actief is. In het noorden wonen vooral christenen. De computersystemen van de Belastingdienst zijn pas in 2029 klaar voor nieuwe belastingplannen. De dienst hoopte op 2028, maar dat lukt niet... omdat er te weinig computerexperts zijn om problemen op te lossen. De problemen rond de verouderde computersystemen van de Belastingdienst spelen al jaren. De organisatie werkt met verouderde software en er zijn steeds minder ICT'ers die daar iets van weten. De Belastingdienst waarschuwt daarom de politiek al jaren om niet te veel aan het belastingssysteem te sleutelen. Dat kunnen de computers niet aan. Het weer, droog, helder en weinig wind. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. In het noorden is er kans op wat vorst. In de ochtend eerst mist of nevel, daarna een mix van zon en sluierbewolking.